ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het gaat er veel aan toe in de Tweede Kamer. GroenLinks-PVDA-leider Timmermans heeft in het grote debat over de kabinetsplannen... hard uitgehaald naar Geert Wilders van de PVV. En het ging vooral over de strengere asielplannen van het kabinet. Volgens Timmermans stuurt de PVV mensen als postpakketjes de grens over. En daarna richtte Timmermans zijn pijlen op de VVD. VVD die niet zoveel moeite heeft om een Amsterdams jongetje van 11 op het vliegtuig te zetten... naar een land waar hij nog nooit is geweest. Het kabinet wil nu ja, vervelend hè, als je geconfronteerd wordt met de dingen die je doet. Ja, Timmermans verwijst naar Mikael van 11 jaar oud... die eerst uitgezet zou worden naar Armenië. Maar later mochten hij en zijn moeder toch een nieuw verzoek indienen om te blijven. En morgen komt premier Schoof aan het woord. Straks staat de man voor de rechter die Tim Hofman wilde doden. Ruim een jaar geleden liep de man met een vuurwapen en een mes... het gebouw van BNNVARA binnen... en zei tegen de beveiliger dat hij daar was om Hofman te vermoorden. De presentator en zijn team maakten daarna een speciale uitzending over wat er is gebeurd. We beginnen dit seizoen net even anders dan je gewend bent. Misschien heb je het al gezien in de pers. Afgelopen 6 september kwam er een man naar het Mediapark met de mededeling mij om het leven te willen brengen. En dat is, zoals je ziet, niet gelukt. We hebben met Boos ook lang nagedacht. Wat moeten we hier nou mee? Gaan we hier een uitzending over maken? En het antwoord is geworden ja. Tim Hofman heeft de verhoren met de verdachte mogen bekijken... omdat hij het slachtoffer in deze zaak is. Volgens Hofman was de man tegen woke... en wilde hij een signaal aan de samenleving geven. Linkse mensen moesten volgens hem worden afgerimd. De politie in Alkmaar heeft 20 mensen opgepakt voor een reeks explosies. Gisteren werd de laatste verdachte opgepakt. Het is een man van 22 die opdracht zou hebben gegeven voor die meerdere explosies. De politie denkt dat twee criminele groepen die een ruzie met elkaar uitvechten achter die ontploffingen zitten. En Wout van Aert blijft tot hij stopt als wielrenner in een shirt van Visma Lisa Bike rijden. De Belgische wielrenner heeft zijn contract dat eigenlijk over twee jaar zou aflopen verlengd tot hij stopt als professional. Ja, van Aert zegt dat hij zich heel erg thuis voelt bij de ploeg. Het weer en ochtend, de rest van de middag breekt op steeds meer plekken de zon door. Er is alleen tussendoor kans op wat sluierbewolking. En het is een graad of 21.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 crowd. I'm another Joe on the street. het tweede uur lunchroom. Dat was Gene Pitney met Looking Through the Eyes of Love. Kan u tellen? Dan moeten we ook 99 luxe ballonnen kunnen tellen. Van Nena. laat hem maar vliegen. En deze Dr. Hook en his Medicine Show, vanaf 1975 afgekort door Dr. Hook... was een pop-country rockband uit Union City, New Jersey. Dr. Hook kwam voort uit de band The Chocolate Papers... Na deze uit elkaar was gegaan, trok bandlid George Kimmings van Chicago naar New Jersey... waar hij het initiatief nam voor een nieuwe band. Toen de nieuwe band een naam moest hebben voor een aanplagbiljet... bedacht Cummings Dr. Hook en His Medicine Show... geïnspireerd op de rondreizende medicijnen shows van het Oude Westen... en deels gefingeerd aan het ooglapje van bandlid Ray Sayer...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 een redacteur die het programma zelfstandig in kan vullen. Iedere zaterdag is dit programma tussen 10 en 12 live te horen... vanuit Rabbel Racecafé in de Blauwe Tram... of vanuit deze studio aan de Tolweg. Ook voor andere functies kan de Zandvoortse omroep hulp van vrijwilligers gebruiken. Zoals bijvoorbeeld het plaatsen van nieuws op de social media... inclusief het televisiekanaal en de techniek. Ben jij nieuwsgierig en weet je wat er in Zandvoort en omgeving speelt? Wil je ervaring opdoen bij de lokale radiostation in Zandvoort... en meehelpen en verder ontwikkelen van een goed beluisterd radioprogramma... dan is ZFM Zandvoort naar jou op zoek. Geïnteresseerd? Mail dan even naar g.loogman... g.loogman at zfmzandvoort.nl Mariska Veres, ken je er nog? Met Venus. luidt als volgt. Tot het ingaan van de herfst aanstaande zondag staat ons nog een paar mooie dagen te wachten met regelmatig zonneschijn. Vandaag en donderdag schijnt de zon flink en het blijft droog. Wel waait er een stevige oost- tot noordoostenwind. Boven het land is de wind matig, windkracht 3 tot 4. En hier in de kustgebieden is de wind regelmatig vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur stijgt van 21 graden in het noordwesten naar 24 graden in het zuidoosten. Op vrijdag kan het zelfs lokaal rond de 25 graden uitkomen. Zo, dat is lekker. Terwijl in het weekend de thermometer iets omlaag gaat. Maar met een gemiddelde van 22 graden en regelmatig zon... nog altijd prettig is voor de tijd van het jaar. omgaan met eenzaamheid. Hoe signaleer je eenzaamheid als gevolg van... in een relatie tot laatgeletterdheid... een lichtverstandelijke beperking, autisme... of het zijn van een overbelaste mantelzorger? Allemaal situaties die je in je werk als vrijwilliger... of als goede buur in Zandvoort kan tegenkomen. Jij bent de ogen en de oren van Zandvoort. Wat als je wat signaleert? Iets wat je opvalt of je je ergens ongerust over maakt. Wat kan je dan zelf doen en waar kan je terecht voor advies, hulp of doorverwijzing? Tijdens een workshop op maandag 30 september wordt aan de hand van praktijksituaties deze en meer vraagstukken besproken. Alle vrijwilligers en geïnteresseerden zijn van half twee tot 5 uur welkom in Pluspunt Noord. Je kan u aanmelden via 5740330. 5740330 of u mailt naar p.honer, H-O-H-N-E-R, at plus.zandvoort.nl. The de Honeybus met I Can't Let Maggie Go. De instrumentaal van de week. Floyd Kramer was een Amerikaanse country pianist die vooral furoren maakte in de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw. Floyd Kramer groeide op in Utah, een klein stadje in Arkansas... Op vijfjarige leeftijd begon hij met pianospelen en in 1951 kreeg hij een plaatsje in de Louisiana High Drive Band. Hier is voor Claimer met Hot Pepper. vacature chauffeur belbus pluspunt. Pluspunt heeft extra chauffeurs nodig. Als chauffeur vervoer je in onze elektrische belbus inwoners, veelal senioren, in Zandvoort voor boodschappen, bezoek of voor een afspraak bij een dokter of een fysiotherapeut. Als je geïnteresseerd bent, stuur dan een bericht naar Paulien via p.honer, h o h n e r at pluspuntzandvoort.nl en voor meer informatie zie de website van pluspunt zandvoort.nl. En ik ga door met Vienna. Ultrafox. cold breath on the window pane, lying and waiting.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 Spinning wheels, all alone. Talking about your troubles and you, you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign? and show you the colors must in het jubileumjaar waarin de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij, de KNRM, haar 200-jarig bestaan viert, brengt het landelijk initiatief Redders op Zee de verhalen van mensen achter de KNRM op verschillende manieren tot leven. De Zandvoortse fotografe Joyce Goverde heeft met haar fotosessie Zandvoortse Helden een visuele dimensie toegevoegd aan de viering van 200 jaar KNRM in Zandvoort in haar fotosessie die te zien is op het Zandvoort Boulevard de Vauvage en in het Zandvoort Museum worden de bezoekers uitgenodigd om de moedige verhalen van de Zandvoortse helden van de KRM te ontdekken. Bezoek de expositie in het Zandvoort Museum of aan de boulevard van Zandvoort en ontdek de helden van toen, nu en van de toekomst. Laat je inspireren door de moed, de opoffering en het doorzettingsvermogen van de KNRM-vrijwilligers... en sta even stil bij de impact die hun werk heeft. Niet alleen op hemzelf, maar ook op hun familie en onze gemeenschap. Op beide locaties zijn de foto's te zien tot 22 december zijn ze te bewonderen. En ik ga door met... Eens even kijken waar we mee doorgaan. Ik ga door met de volgende. down by her lies. Here's France, watch her dance to the beat of the drum. niet meer weet wat je gaat draaien. Dit was Manfred Man met Haha, zet de klant. De gemeente kan helpen met schoolkosten en weinig geld. Alle zandvoorters met een uitkering of een inkomen tot 120% van het bestaanniveau... kunnen gebruik maken van de Zandvoortpas. Uw kinderen tot 18 jaar ontvangen automatisch ook een Zandvoortpas... Zandvoortpas 2024. U vraagt de Zandvoortpas aan via www.zandvoort.nl schuine Zandvoortpas. Op de website leest u wat u nodig heeft om de pas aan te vragen. De gemoedkosten, onder andere schoolkosten 2024-2025. Met de Zandvoortpas kunt u heel veel regelingen makkelijk aanvragen bij de gemeente. Bijvoorbeeld de gemoedkoming schoolkosten... De kosten voor schoolspullen zoals gymkleding, schriften of andere zaken... kunnen een aanslag zijn op je portemonnee. Heeft u een Zandvoortpas? U kunt de regeling eenvoudig aanvragen via de website. U hebt daarvoor een DigiD nodig... en hebt u geen zandvoortpas en een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau... dan kunt u de gemoedkoming ook gewoon aanvragen. The day before you come. ABBA. have left my house at eight because I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was two. I must have read the morning paper going into town. And having gotten through the editorial, no doubt. and heaps of papers waiting to be signed. I must have gone to lunch at half past twelve or so, the usual place, the usual bunch. And still on top of this, I'm pretty sure it must have rained the day before you came have lit my seventh cigarette at half past two. And at the time I never even noticed I was blue. I must have kept on dragging through the business of the day. Without really knowing anything, I hit a pie. in its usual frame The day before you so without aim The day before you came And turning out the light I must have yawned and cuddled up for yet another night And rattling on the roof I must have heard the sound of rain The day before you came Percy Sledge was een Amerikaanse soulzanger... beter bekend als onder zijn nummers... When a Man Loves a Woman en My Special Prayer. Hij werd bekend van emotionele Soul soulballads... maar hij was ook een van de eerste artiesten... die country met soul vermengde. Waarbij hij covers van onder andere Chris Christoffelton zong. Hier is Percy Sledge met When a Man Loves a Woman. de televisie net weer gestart is... dat zijn de beste zangers en dan nu van 2024. Ik heb een uitvoering van Miss Montreal uit 2020. En dat heet Door de Wind.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 Die heb ook meegedaan trouwens aan de beste zangers met Shatterproof. In ieder geval, hier eindig ik mee. En ik hoop u graag weer terug te zien volgende week. Zelfde tijd, zelfde golflengte, zelfde man. Tot volgende week en een prettig weekend.